9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie zegt dat met de arrestatie van vier mannen in de Knokkenstraat in Amsterdam dit weekende waarschijnlijk een liquidatie of een ander ernstig misdrijf is voorkomen. Dat zei hoofdcommissaris Albersberg bij de lokale tv-zender AT5. Zondag werd nog gezegd dat in de wijk Nieuwsloten één man was opgepakt. In de auto die in de Knokkenstraat werd klemgereden zijn wapens gevonden, waaronder automatische vuurwapens. De politie onderzoekt of er een verband is met andere liquidaties in Amsterdam. De vier mensen werden aangehouden in het kader van een lopend onderzoek, zei Albersberg. Omdat de politie bij de arrestaties in de Knokkenstraat heeft geschoten, doet ook de Rijksrecherche onderzoek. Het Britse lagerhuis is akkoord met wetgeving die het mogelijk maakt dat een kind straks drie ouders heeft. Dat kan het geval zijn bij kinderen die zijn geboren met behulp van een donor-eicel, omdat hun moeder lijdt aan een bepaalde energiestofwisselingsziekte. Die leidt tot kinderen met hersenbeschadiging, spierverslapping en hartklachten. Om dat te voorkomen is het mogelijk de bevruchte celkern van de moeder over te plaatsen in een andere eicel waarvan de celkern is verwijderd. Het kind krijgt dan ongeveer 0,1% van het genetisch materiaal van de donormoeder. Het Hogerhuis moet nog akkoord gaan met de wet. Islamitische staat zegt dat de terreurgroep een Jordaanse gevechtspiloot heeft gedood. Die piloot was eind december gevangen genomen in Syrië. Zijn toestel was neergestort. IS zou hem levend hebben verbrand. In een video op internet is te zien dat de piloot langs de plekken wordt geleid die hij zou hebben gebombardeerd. En de video eindigt met beelden waarin een man levend in brand wordt gestoken. Het weer, de temperatuur vannacht van min 1 tot min 5. Lokaal kan een mistbank ontstaan en door aanvriezende mist en ook door een lokale bui kan het glad worden. Morgen geregeld zon en maar een enkele bui en het wordt 2 tot 5 graden.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 De meest depressieve maand voor een hoop mensen zo naar het oudjaar. En, eh, gelukkig, uh, ja, het schiet alweer op. We gaan naar het voorjaar. Nou ja, dat betekent dat we ook allerlei kriebels in ons buik weer krijgen. 14 februari, dan is het natuurlijk weer zover. Valentijnsdag. u nou thuis al 25 jaar luistert naar dit programma... want eh, ja, onze zender bestaat 25 jaar. Volgend weekend een heel feestelijk weekend wat dat betreft. Maar eh, wat ik wilde zeggen, als u nou al 25 jaar luistert naar dit jazzprogramma... Nou, dan bent u gewoon onze Fanny Valentine. Dan krijgt u van mij de uitvoering van V. Klaassen. Barney Valentine. Dat was uh, V. Klaassen. Ze werd ondersteund door Chad Baker. Ja, luisteraars, een heel bijzondere eh, week voor Zierm van Zandvoort. Want eh, aankomende vrijdag begint een marathon-uitzending om vier uur s middags... en die duurt tot de volgende dag 25 uur later, ja. dus er zullen heel veel vrijwilligers van van Zandvoort uh, meewerken daaraan. Maar zondag, volgende week zondag... dan is er natuurlijk weer dat wekelijkse jazzprogramma. Maar niet zomaar een programma, want daar ga ik u iets van vertellen. Volgende week zondag hebben we hier een, natuurlijk een jubileumprogramma. 25 jaar ZFM Jazz. En eh, daar, zal natuurlijk eh, de nodige muziek worden gedraaid. Er zullen eh, mensen van weleer hun aantreden doen. Die zijn uitgenodigd, voormalig presentatoren. mensen die iets met de organisatie van het programma te maken hebben gehad in het verleden. nou, you name it, maar met name ook live artiesten komen hier spelen. En eh, dat vinden we natuurlijk geweldig. Eh, elk uur, want eh, de, uitzending gaat overigens, dat moet ik u eerst vertellen, vier uur duren. Begint s ochtends om tien uur en is middags om twee uur afgelopen. En elk uur vindt er een live optreden plaats met allemaal mensen die zich hebben ingezet voor dit programma. En heel gaarne bereid zijn te komen spelen. En de, een van die mensen is bijvoorbeeld Erik Timmermans. Nou, die kent u hier uit Zandvoort. Die organiseert regelmatig in de krocht natuurlijk die prachtige jazzmiddagen. Geetje Kouwveld trad daar al op. En eh, nou, tal van prominenten en allemaal hele goede muzikanten. Dus dat is natuurlijk geweldig. En Erik komt hier ook spelen s ochtends eh, tussen uh, eh, 10 en 12 uur. Ruud Jansen zal de, de, toetsen verzorgen. Ikzelf de drums. Kees van der Laarsen komt ook bas spelen. maar we hebben ook een een gast die een beetje in de sporen treedt... van eh, niemand minder dan uh, ja, Toet Stielemans. En dat is Martijn Lutmer. En Martijn Lutmer, luisteraars, die klinkt zo. Tijn Lubner was dat. En eh, u had het nummer waarschijnlijk herkend. Het is natuurlijk heel bekend van eh, niemand minder dan eh, Frank Sinatra. Nancy with a Laughing Face. Dat is niet helemaal zo toevallig, luisteraars. Want het album heet ook Frankly. en dat is een album dus met allemaal repertoire geïnspireerd door Frank Sinatra. Martijn Lubner, hij komt hier live spelen volgende week... tijdens het vier uur durende programma bij ZFM Jazz. En u bent van harte welkom, luisteraars. Als u in de buurt bent van de Tolweg, nummer 10A... En eh, u heeft zin in een bakje koffie, maar nog meer zin in jazz... en dan ook hier de gezellige sfeer in de studio... mag u hier gewoon naar binnen lopen. En eh, eh, als, als het niet al te vol is, dan kunt u misschien nog een, een plekje in de studio bemachtigen... En, en meegenieten van alles wat er voorbij komt volgende week. Veel live muziek, maar ook veel muziek gedraaid hier natuurlijk door de presentatoren. u hoort allerlei oude anekdotes voorbij komen. U hoort eh, eh, hoe de zender eens een beetje is opgericht. En u hoort natuurlijk ook eh, hoe het jazzprogramma is ontstaan. Wie de mensen van het eerste uur waren. Nou, kortom, alles wat er over ZFM Jazz te weten valt. Dat, dat voor zover u dat nog niet weet, want u bent natuurlijk trouwe luisteraar... u weet het natuurlijk al lang. Maar voor zover u dat niet weet, wordt u daar volgende week helemaal over bijgepraat. Eh, mijn neef Fred Kroonsberg werkt er onder andere aan mee. Auko Beuving, eh, ook een eh, collega die de jazzprogramma's presenteert. Adam Spoor zal er zijn. Nou, te veel om op te noemen, te veel namen. Ik, ik ga ze niet allemaal noemen, want dan ben ik aan het eind van de, van de uitzending. Nee, zo is het zwaar is ook weer niet. Maar in ieder geval, ehm, ja, u bent van harte welkom luisteraars. En ik hoop dat u in eh, grote getalen ons eh, zult bijvallen. Dan ga ik u nog eventjes verwennen met eh, een stuk van Matt Dusk. En dat is een beetje een man die in de voetsporen treedt van Marco Boublé. Luister maar naar de stem. Het is een beetje, nou het is niet helemaal hetzelfde, maar het, het gaat er naartoe. En Matt Dusk, die heeft het erover. Die richt zich persoonlijk tot u eh, want er is niemand zoals jij voor ZFM Zandvoort.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 Nou, leek hij een beetje over Michael Bublé. Of leek hij er niet op? Ik vind het wel Maar je moet zelf maar oordelen, luisteraars. We gaan eh, genieten van eh, Silje eh, Nergaard. En uh, Be Still in My Heart. Dat zingt zij. If I were Still My Heart. Het was Silje Nergaard. Nou, luisteraars, eh, is het lekker wakker worden of is het niet lekker wakker worden? Heeft u een kopje koffie erbij? Nou, eh, ik ook hoor. Helemaal groot gelijk. En eh, ik zou zeggen, zak lekker uit op de bank. Want ja, ik begin het eerste uur. Begin ik een beetje rustig met rustige muziek. Kan u even een beetje bijkomen. Misschien heeft u wel eindelijk eens een keer uit kunnen slapen vanmorgen. Nou, ook heerlijk natuurlijk. En, eh, en dan nou genieten van eh, heerlijke eh, jazzmuziek. en Crossroads, het programma hiervoor, daar heeft u misschien ook al naar geluisterd. Heerlijk country programma, daar kwam ze al voorbij, Shelby Lynn. Een dame die met name haar sporen heeft verdiend dus in de countrymuziek. Maar af en toe toch ook een, een jazz-uitstapje maakte. En ze is nu helemaal los van die uh, countrymuziek. Daarom zingt ze I don't get around much anymore. Als het om country gaat dan, hè. Heeft wel een beetje een kantig sfeertje nog. Miss Saturday dance. Heard they crowd at the floor. I couldn't bear it without you. Don't get along much anymore. Weet je ook het sfeertje van Hot Club The Friends, hè? Thought I'd visit the club. Got as far as the door. they'd have asked me about. Don't get around much anymore. different without you. Don't get around. viool als uh, solo-instrument in, uh, in een jazzstuk wordt eigenlijk helemaal niet zoveel gebruikt. En eh, dit was toch wel weer een, een uitzondering erop. En ja, het, doet ook een beetje denken aan, natuurlijk aan het country'sfeertje, maar ook aan Hot Club de Friends, waar ook violen nog wel eens worden gebruikt als het gaat om jazzmuziek. En ik heb ervan genoten en ik hoop u ook. Nou, ik heb beloofd dat ik het eerste uur dat ik het, dat ik het rustig hou. En dat doe ik ook. En dat geldt ook voor het volgende nummer... wat prachtig wordt gezongen door Mathilde Santing. Nou, dat is natuurlijk een Nederlandse verdette die we allemaal kennen. luisteraars. U onderschat misschien wat muziek eigenlijk eh, doet met de mens. Want, eh, nou, ja, kijk maar naar een film. Als er een, eh, een, een, een treurige film is... en je zet er carnavalsmuziek onder... dan is het hele effect van de treurigheid is weg. Of omgekeerd. Als er een, een hele vrolijke scène is met een polonaise... en je zet daar een, een, een doodgraversmelodie onder... dan is het, klopt het ook niet. Dus de emotie van muziek is altijd aanwezig in de mensen. En, eh, dat komt, daar komt het ook door dat, dat sommige mensen bij het horen van een melodie... ja, gewoon volschieten, gewoon kippenvel krijgen en, eh, en soms ook moeten huilen. Ja. Nou, lachen en huilen, het zijn allemaal emoties. Ze horen erbij in het leven, nooit voor schamen. Dus eh, als je een melodie hoort die je zo aanspreekt... dat de tranen in je ogen schieten, dan moet je dat gewoon laten gaan. En gewoon de omgeving die op dat moment aanwezig is... daarvan getuigen laten zijn. Want het is niets om je voor te schamen. Every time we say goodbye, I cry a little. Het kan ook zijn dat je volschiet als je liefje vertrekt. Ja, dit is eh, niemand minder dan Cole Porter... die u daarvan mee laat genieten. erg stil, luisteraars. En dat was niet de bedoeling. Ik was even een kopje koffie intappen. Ja. We hebben een dame die voor stormachtig weer zorgt. En dat is uh, eh, Lina Horn. man. En naar buiten kijk, dan valt het gelukkig allemaal mee. Want ik, eh, ik zie het zonnetje schijnen en dat, is, eh, dat doet mij deugluisteraars. Het zonnetje eh, in mijn hart, ja. dat betekent dat ik nog meer heerlijke muziek voor u ga draaien.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 <laughs> Frank-Sinatra-luisteraars. En volgende week dan eh, komt Kees van der Laars, eh, dat is de bassist eh, van de Ruud Jansen Band... maar die speelt, ja, die heeft ook zijn spoor in de jazzmuziek verdiend. die komt hier ook spelen het, nee, het derde en het vierde uur. Ik heb het al eerder in de uitzending verteld. Volgende week dus een, eh, een eh, jubileumprogramma. Vier uur lang. Vanaf tien uur s morgens tot eh, twee uur s middags. Met live muziek. Met alle... Nou, ik weet niet of er alle presentatoren, presentatoren komen van vroeger. Maar er komen er een hoop die ooit dit jazzprogramma hebben gepresenteerd. En ja, komen bijpraten eh, hoe, het, hoe het hun beviel hier... en eh, wat ze allemaal hebben beleefd hier bij ZFM Jazz. En, maar het gaat er met name om wat u heeft beleefd de afgelopen 25 jaar. En eh, wij willen u bedanken voor het luisteren. En, en dat doen we niet zomaar, dat doen we gewoon op een manier... dat we zeggen van kom nou eens langs in de studio volgende week... Tolweg Tina, dan, dan bent u hier van harte welkom... en dan kunt u getuige zijn van de presentatie van het programma... en natuurlijk ook voor al die eh, live artiesten die hier in eh, Deun komen spelen. Het gaat heel gezellig worden. En eh, Kees van der Laars, ik zei het al, die, die komt ook zingen. En die zingt dan stukken van Frank Sinatra... zoals u net voorbij hoorde komen. Just one of those things. Nou, welke nummers die allemaal kiest, dat blijft natuurlijk nog een verrassing. Maar in ieder geval kunt u daar getuige van zijn. Normaal Miles Davis. But not for me. Ja, luisteraars, eh, vanavond. Ik weet al wat ik eet vanavond. Ik ga het u verklappen. doe ik normaal nooit. Maar eh, lekker haché. Oh, de winter is zo lekker. Een pan haché. Maar eh, het is maar goed dat ik die pan niet mee heb genomen. Want anders was alles eruit gezwingd. <laughs> dat nummer wat ik zojuist draaide. Ja, voor mij, het swingde de pan uit, luisteraars. Voor u toch ook? Ja, helemaal gezellig. Uh, bent u op het strand geweest? Waren er een beetje golven vanmorgen? Eh, was het een beetje rustig de zee? Nou, dan zorg ik voor een extra golfje. Dat doe ik dan met uh, Serge Mendes. Het nummer heet Wave. Nou, niet helemaal toevallig. Golf. Geen Volkswagen Golf. Maar gewoon een uit de branding. Aware of things your heart alone was meant to see. The fundamental loneliness grows whenever two can dream a dream together. You can't deny. Don't try to fight the rising sea. Don't fight the moon, the stars above, and don't fight me. The fundamental loneliness grows whenever two can dream a dream together. When I saw you first, the time was half past three. When your eyes met mine, it was eternity. By now we know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness goes whenever two can dream a dream together. to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. The fundamental loneliness grows whenever two can dream a dream together. samen op het strand een weefje ontdekken. Ja. Band van eh, Serge Mendes was dat, een beetje Braziliaans eindig. Ik heb nog maar een minuutje of twee te gaan, luisteraars. En dan staat die meneer van het Niels of die mevrouw van het Niels. Ik weet niet wie er een dienst heeft. Eh, die komt eraan en eh, die gaat mij alles vertellen over wat er allemaal zo in de wereld is gebeurd het afgelopen uren.